Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft deze ochtend meerdere raketten op Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, afgevuurd. Volgens de burgemeester zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Ook is een drinkwaterinstallatie geraakt. In heel Oekraïne ging het luchtalarm af. Buurland Polen stuurde uit voorzorg vliegtuigen de lucht in... voor het geval een raket de grens over zou raken. En voor het eerst heeft de minister van het nieuwe kabinet een bezoek gebracht aan Israël. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken sprak daar met zijn Israëlische collega. we hebben ten eerste gehad ook, eh, met, over de, het risico op regionale escalatie. De dreiging is nog steeds heel reëel dat Iran een grootschalige aanval op Israël gaat uitvoeren. En internationaal zet, zet, ook, zet ook Nederland zich in om dat risico zoveel mogelijk eh, weg te nemen. Eh, en daarmee samenhangt het bereiken van een staakt het vuren voor de Gazastrook. In Israël leggen vandaag veel mensen het werk neer. Ze eisen een staakt het vuren, zodat Israëlische gijzelaars vrijkomen. In Blijswijk bij Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een bedrijfspand. Het is de derde keer in korte tijd. De schade is flink, de deur is vernield en ook het rolluik is beschadigd. Het pand werd vorige week al door de burgemeester gesloten. Een jongen van 16 is opgepakt. En minder mensen zijn tevreden met hun seksleven. In de afgelopen jaren is het aantal mannen dat er blij mee is gedaald... van 93 naar 57 procent. En dat is ook ongeveer het percentage vrouwen dat blij is met hun seksleven... terwijl eerst 77% nog tevreden was. Expertisecentrum Rutgers zegt dat mensen vooral ontevreden zijn met hoe vaak ze het doen. Dat zou kunnen dat mensen tegenwoordig toch wel heel druk zijn... en daardoor ehm, wat minder tijd hebben voor elkaar. En eh, ja, die seksuele verlangens komen niet eh, uit de lucht vallen. Daar moet je toch even de tijd voor nemen. Er is ook uitgezocht hoe vaak we het dan doen. De meeste mensen hebben 1 tot 3 keer per maand seks. Het weer nog, een warme dag met veel zon. Op sommige plekken is er kans op een bui. Vanmiddag kan daar vooral in het oosten en noorden ook onweer, hagel en harde wind bij zitten. Het wordt 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog steeds vooral druk in Noord-Holland. Op de A8 Zaanstad Amsterdam door de werkzaamheden op de A10 Noord... bij Knoop het Koenplein een kwartier vertraging. A9 Alkmaar Amstelveen drie kwartier vertraging. 19 kilometer file tussen Knoop het Kooimeer en Rotterpolderplein. Ook mede door die uh, werkzaamheden op de A10... er is eh, nu ook een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Vijf kilometer file levert maar liefst een half uur vertraging op.